Drie grote pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP en twee pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, verwachten dat de pensioenen opnieuw omlaag moeten. De fondsen moeten voor het einde van dit jaar de zogenoemde dekkingsgraad hebben van 1 van 104,3 procent. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen niet aan die eis kunnen voldoen. De kans op een korting is daarom groot. Nelson Mandela is vandaag 95 geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Daar werd hij ruim een maand geleden opgenomen. Volgens Mandela's dochter vertoont de voormalige anti-apartheidstrijder een opmerkelijk herstel. Hij lijkt steeds meer van zijn energie terug te krijgen. De Verenigde Naties hebben 18 juli uitgeroepen tot internationale Nelson Mandela Dag. Prominenten roepen mensen op vandaag vrijwilligerswerk te doen, 67 minuten lang, één minuut voor elk jaar dat Mandela actief was. In Ochten bij Tiel is een vrouw van 50 omgekomen dat een motorrijder haar op haar fiets van achter had aangereden. Haar zoon van 15 raakte niet gewond. De motorrijder is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee grote drogisterijketens in de Verenigde Staten weigeren om de laatste uitgave van het muziekblad Rolling Stone te verkopen. Op de cover van het blad staat Johar Tsarnaev, een van de verdachten van de aanslagen bij de Boston Marathon. De ketens zeggen dat Tsarnaev wordt verheerlijkt en dat hij wordt afgebeeld als een popster. Er is veel ophef over de cover, maar Rolling Stone zegt een verklaring te willen vinden voor het hoe en waarom achter deze tragedie. En dat Tsarnaev dezelfde leeftijd heeft als de doelgroep. Het weer, vannacht draait de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan maximaal 28 graden. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm, maar vanaf zondag liggen de maxima weer rond de 25 graden.